Meijer met het NOS-journaal. Voor de vijfde avond op rij zijn er in Servië rellen geweest tegen de overheid. In de hoofdstad Belgrado vochten mensen met de politie. Demonstranten beschuldigen de regering van president Vučić van corruptie. In de stad Valjevo werd een kantoor van Vučić's partij in brand gestoken. Eerder deze week werd ook een partijkantoor in de stad Novi Sad geplunderd. President Vučić waarschuwde eerder dat er hard zal worden opgetreden tegen relschoppers. Een Palestijnse vrouw die naar Italië was gebracht voor medische behandeling is daar overleden. Volgens het ziekenhuis in Pisa was de 20-jarige vrouw sterk vermagerd toen ze woensdag in Italië aankwam. Italiaanse media schrijven dat ze ernstig ondervoed was. Tijdens een behandeling kreeg ze ademhalingsproblemen en een hartstilstand. Dat overleefde ze niet. In Italië worden tientallen zieke en gewonde Gazanen behandeld. In Indonesië wordt vandaag 80 jaar onafhankelijkheid gevierd. In Jakarta was een herdenkingsceremonie met militaire parades. President Prabowo was daar ook bij aanwezig. Ook staan er sportwedstrijden en feestelijke evenementen op het programma. Op 17 augustus 1945 verklaarde Indonesië zich onafhankelijk... waarop Nederland een gewelddadige oorlog startte om de oud-kolonie terug te krijgen. Die strijd eindigde in 1949. De man die in Zeist wordt gezocht voor een ernstig zedenmisdrijf is nog niet gevonden. Vrijdag belaagde hij een vrouw en vluchtte toen het bos in. Waarschijnlijk sprak dezelfde man eerder een andere vrouw aan... maar ging er toen vandoor toen ze ging schreeuwen. De politie spreekt van ernstig seksueel geweld en heeft een signalement verspreid. Vrijdag was er al een grote zoekactie in en om Zeist met speurhonden en een helikopter. Het weer. Op veel plekken is het bewolkt. Er kan wat motregen vallen.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 You can bet that I'm twelve times as happy as gals with only one man a year. Now is the time for August to put my heart in high gear, and he can do it. Who you ought to see him with that baby. I'm here, your worries are over. Smile, and when we kiss I know it won't be cold enough for winter for a long, long while. I belong to the man of the month club, and this July was only so, so now that it's time for August, I've got 31 days to glow. een hele goede morgen luisteraars. Hartelijk welkom bij ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Alko Beuving. En dan beginnen we altijd traditioneel getrouw met een nummer van de LP Calendar Girl van Julie London. En het was augustus. The Time for Orcus heette dit fraaie nummertje. En eh, ja, wat gaan we doen deze uitzending? Nou, hele leuke, fijne jazzmuziek draaien. Klassiek, eh, eh ook wat nieuw natuurlijk, heel nieuw. En eh, ja, wat aandacht voor Nederlands talent, zou ik bijna zeggen. We kijken even terug op eh, de bewogen jaren van uh, Rob Franke en Jack van Pol. Kortom, van alles staat er op de rol. En ja, ik hoop dat het een leuke uitzending wordt. dan begin ik met een... een nou, laat ik hem gewoon... August Evening. Een nummertje van Aker Bilk. een bekende, ja, u weet wel, die man met dat hoedje, gestreept vest net, dacht ik, speelde die. Ja, dat was natuurlijk Mr. Aker Bilk. Nou, Aker, dat is eigenlijk een uh, slangwoordje eh, voor vriend of eh, kameraad. En hij heet eigenlijk Bernard Stanley Bilk. Engelse klarinetist, veel bekend uit de Dixieland Jazz natuurlijk. Mooie muziek. En dat geldt ook voor deze dame die helemaal geen toelichting behoeft. east of the sun and west of the moon. We'll build a dream house of love, dear, near to the sun in the day, near to the moon at night. We'll live in a lovely way, dear, living on love pale moonlight, just you and I, forever and a day.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 natuurlijk Billy Holiday met een echte klassieker, East of the Sun. Eh, ik, eh, onlangs was er een eh, nieuwe LCD uitgekomen van Joshua Redman. En dat, is een, dat is mooie cd geworden. Eigenlijk alle nummers die daarop staan, die zijn meer dan de moeite waard. Ik ga eens even kijken of ik iets... ik dacht dat ik wat meegenomen had van hem. Oh ja, ik zie het al. Ik heb uitgezocht het nummer Icarus... En eh, hij speelt natuurlijk zelf de saxofoon. En op de trompet hoor je Skylar Tang. Eh, ook, eh, ja, die kan er ook wat van. Kom ze. Icarus, Joshua Redman, Words Fall Short, nieuwe cd. trompet, tang. Eh, even kijken hoor. Wat ik, oh ja, ik weet al. Ja, Didi Bridgewater daar ben ik ook wel een fan van. Die eh, kan aardig zingen. En die heeft met Bill Charlap een eh, mooi nummer op de cd gezet. Didi Bridgewater. Dus even kijken, hier heb ik het. Beginning to See the Light. Bekend nummertje. Staat op een... het was ooit bij Internationaal Jazz Dag. Heb ik het ooit een keer gehoord. Komt-ie. Didi Bridgewater, Bill Charlap. St I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. Now that the stars are in your eyes, honey, I see the light. I never went in for afterglow. can night on the mistletoe. But now, when you turn the lamp down low, honey, I see the light. I used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and you caused a spark. That's a four alarm fire now never made love my Lipton shine. Never saw rainbows in my wine. Now that your lips are touching mine, honey, I see the light. I did the buzz, could get down a mud little double day, a day, day, day, diddle da diddle da diddle da diddle da diddle da diddle da Skød lad og jeg ved lad om det Og jeg da da ved det da da da da Bare det du det på du du det du du Lad det det det du du Lad det lad lad det Skød lad det da Og hvor der lad så du lad det jeg du Ba ba ba da Ba lad og lad og jeg det da Så du det du det du det du Ja It's a 4 alarm. Fire now. Never made love by lantern shine. Never saw rainbows in my wine. Now that your lips are touching mine, oh honey, I see the light. Uh uh oh, baby, I see the light. Uh uh uh. Oh darling, you know that I really feel it, baby when you're coming towards me, oh baby. bedoeling van dit programma is om ook altijd heel nieuw eh, muziek te laten horen. En dit is zeker nieuw, want het is ook een CD 2025. Bill Charlap en uh, eh, D.D. Bridgewater. Nou, we hadden in Nederland natuurlijk Edwin Rutte. Die kon ook aardig sketten, om het maar zo te zeggen. Maar deze dame kan het ook. Muziek kan echt verrassend zijn. En dat vond ik van deze LP zeker. Eh, wat minder verrassend is, is het volgende nummer. Eens even kijken waar ik dat had neergezet. Lee Morgan. Met een eh, fraaie song, Lee Morgan. Hier heb ik hem. Eh, even kijken. Hier is die. Lee Morgan, Amerikaanse jazztrompetist en eh, componist... en eh, ja, een hardbop jongens, eh, jongen, zal ik maar zeggen. dit kwam van een, een LP die eigenlijk later ook weer nog eens opnieuw uitgebracht is... en volgens mij niet zo lang geleden ook. Here's Lee Morgan. En de mensen die daarop spelen zijn niet de eerste de beste. Lee Morgan natuurlijk op trompet, Clifford Jordan tenor... saxofoon, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas... Art Blakely op de drum. Kortom, een ja, heerlijke muziek vind ik dat altijd. En, en dit nummer, eh, even kijken, dit nummer van eh, Lee Morgan... Dat, is, eh, dat kom ik ook tegen. I'm a fool to want you. Dus dat, dat, speelde hij. Maar onlangs is er een cd uitgekomen van Ken Days Springs... En daar staat dit nummer ook op. Lady in Satin is natuurlijk een ode aan Billie Holiday. Andere uitvoering, zelfde titel. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can be true, a love that's there. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss. Lady in Satin, mooie cd van, eh, van Springs. Ehm, ja, iets heel anders. Een bekende figuur, Roland Kirk, meet Benny Colson. Eh, dat, dat is ook een, eh, een leuke cd. Een, ja, 1963. Het is allemaal wel een beetje uit de oude doos. Maar ik vind, het nummer is heel bekend, kent iedereen. Dat was natuurlijk Ronald Kirk meets eh, Benny Colson... Uh, A Nightingale Sing in Berkeley Square. Mooi nummertje is dat ook. ligt lekker in het gehoor. Ehm, kom ik toe aan iets Nederlands. Een zangeres, een actrice, een musicalster. Gerry van der Klei heeft ooit een cd'tje gemaakt. eens even kijken hoe die ook alweer heet. Dan moet ik hem toch even opzoeken. Gerry van der Klei... Even kijken hoor. Hier heb ik hem. Eh, Make Someone Happy. Van een, een, een, eh, cd'tje. Lovers and Friends uit 2012. Met een keur aan jazzmuzikanten. happy. Make just one someone happy. Make just one heart the heart you sing to. One smile that cheers you. One face that lights when it nears you. One man you're everything to. stuff in life to cling to. someone just one someone happy, and you will be happy. You will be happy. Yes, you will be happy. Ja, dat was Gerry van der Klei. Eh, eh, eh, prachtige cd, Lovers and Friends uit 2012. En als je kijkt wie er hierop meespelen... Harry Emery zie ik op de bas spelen. Jan Menu, bariton sax. ja, ik zie ook Ferdinand Povel, sax John Engels, drums. Nou, de, de crème la crème van de Nederlandse jazz speelt hierop mee. En dan, dan, dan, eh, dan zie ik eigenlijk, eh, denk ik dan aan het programma van Jazz in Zandvoort. Want dan zag ik ergens op een van die data eh, Jan Menu bariton saxofoon spelen... met muziek van onder andere Gary Mulliken. Dat is pas in 9 november. Maar als je zin hebt in jazz live te beleven dan ben je 14 september van harte welkom weer bij Jazz in Zandvoort. Dan speelt Tijn Tommelen Kwartet. En dat, het thema is Celebrating the Great American Songbook. Dat kwartet staat uit, nou ik zal even, Tijn Tommelen. Zang en gitaar, Harry Kanters op piano. Eh, Edwin Corsilius op de bas en Frits Landersberg op slagwerk. Nou, dat zijn een aantal lieden die wel vaker bij Jazz in Zandvoort geweest zijn. Dus ik zeg, noteer het vast op de kalender. 14 september gaat het weer beginnen. Jazz in Zandvoort. Eh, dan keer ik terug naar de jazz op ZFM op deze zondagochtend. En dan ga ik eens even kijken wat ik heb klaargezet. Dan kom ik terecht bij Casper Rietkerk. Casper Rietkerk is volgens mij een Nederlandse eh, jazzmuzikant. Casper Rietkerk, Casper... Kan ik die nou zo gauw vinden? Ja, hier heb ik hem. Uh, Until the End. Dat is van een, eh, hij heeft onlangs weer een cd uitgebracht. Maar dit is van zijn vorige cd. The Island. Casper Rietkerk. Ja, prachtige cd van Casper eh, eh, Rietkerks. Casper speelt zelf alt saxofoon en de eh, gitaar vond ik Benji Boon. En ja, prachtige cd is dit. Casper uh, Rietkerk is volgens mij naar Londen vertrokken. En uh, ja, heeft het daar toch aardig gemaakt. Uh, mooie. Heeft onlangs nog weer een nieuwe cd uitgebracht. Maar die heb ik nog niet beluisterd. Dus daar kan ik weinig over zeggen. zeer de moeite waard. dan is dit ook leuk. oh, die, heb ik al. die heb ik al gehad. want you. Ja, dat is een prachtig nummer, maar om hem na twee keer te draaien, dat gaat erg ver. Ik ga even kijken wat ik wel hier uh, staan voor de wat de moeite waard is. Dus even kijken wat ik heb. Oh ja, deze is wel aardig. Coco Rocco, nieuw. Bonte I still want. het is een eh, Britse formatie. Eh, eh, een beetje ja, jazz, fusion, funk zou ik bijna zeggen. zeer de moeite waard. Dat is eigenlijk de muziek die in strandtent veel hoort. Hè. Eens even kijken. Wat we hebben, ja, het eerste uur zit er bijna op. en we hebben van alles gedraaid. Oud en nieuw moet ik zeggen. Dus we gaan eruit met iets van wat heel mooi is.